Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij de Euro 21 zakkenrollers aangehouden. Vijf van hen stalen een speciale loktelefoon die de politie had ingezet. Door het volgsysteem in die mobieltjes konden ze snel worden opgespoord. Zeker 200 mensen hebben tot nu toe aangifte gedaan. Het Rode Kruis gaat op de Middellandse Zee een eigen schip inzetten om vluchtelingen te redden. Het gaat varen op de vluchtelingenroutes tussen Noord-Afrika en Italië. Er zijn vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen aan boord. Die geven niet alleen medische hulp, maar delen ook voedsel, kleding en dekens uit. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar ruim 3000 mensen verdronken op de Middellandse Zee. Volgens de organisatie houden de problemen aan als de politiek niet met structurele oplossingen komt. Twee medewerkers van de politie in Limburg zijn aangehouden op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie. Het zijn een man van 50 en een vrouw van 25 die werken bij de politie in de westelijke Mijnstreek en Heerlen. De twee worden geschorst. Ze zouden informatie hebben gelekt tijdens een rechercheonderzoek naar een moord. Behalve de twee politiemedewerkers zijn vier mannen opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de moord vorig jaar september in Heerlen. In het gebied tussen Schorel en Bergen heeft een duinbrand gewoed. Die ging gepaard met veel rook. De wind maakte het moeilijk om het vuur te blussen. De brandweer zette zeker vijf bluswagens in. Er is een gebied van 50 bij 50 meter verloren gegaan. En de katholieke zender Radio Maria is gestopt met de uitzendingen vanaf het dak van een klooster in Aarle-Rikstol in Brabant. De middengolfzender stoorde de gehoorapparaten van de nonnen in het klooster en was tijdens de mis op de geluidsinstallatie in de kerk te horen.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 是。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 I follow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 sets